Kasper Meijer met het NOS-journaal. De Amerikaanse regering noemt de arrestatie van journalist Evan Gerskovich in Rusland officieel een onterechte aanhouding. Door dat officiële stempel krijgt de zaak prioriteit voor de Amerikaanse regering... en wordt er een speciaal team opgezet om de journalist weer vrij te krijgen. Gerskovich is correspondent van de Wall Street Journal. Hij werd eind vorige maand opgepakt en beschuldigd van spionage. Zijn werkgever ontkent de aantijgingen. In het Limburgse Sleenaken is afgelopen avond een man om het leven gekomen bij een verkeersongeval. Vermoedelijk is degene die betrokken was bij het ongeluk doorgereden. De politie kreeg een melding dat een gewonde man op een rijbaan lag... maar behalve het slachtoffer was er op dat moment verder niemand in de buurt. De politie heeft de bestuurder van de andere auto wel kunnen opsporen en opgepakt. De moeder van het Amerikaanse jongetje van zes dat zijn basisschooljuf neerschoot... moet voor de rechter komen... De vrouw wordt aangeklaagd voor verwaarlozing van haar kind... en het roekeloos achterlaten van een geladen vuurwapen. Ze kan daarvoor maximaal zes jaar cel krijgen. Het jongetje schoot begin dit jaar op zijn lerares met een wapen dat hij van huis had meegenomen. De juf raakte zwaar gewond. De aanklager besloot eerder om de zesjarige schutter zelf niet te vervolgen... omdat een kind van die leeftijd zo'n rechtszaak niet zou snappen. Sven Mislintat wordt de nieuwe technisch directeur van Ajax. De 50-jarige Duitser heeft volgens de Telegraaf een akkoord met de Amsterdammers tot medio 2026. Mislintat werkte eerder in deze rol bij Bundesliga-club VfB Stuttgart... en als hoofdscout van Borussia Dortmund en Arsenal. Hij volgde na ruim een jaar Mark Overmars op, die vertrok wegens grensoverschrijdend gedrag. Het weer, het is wisselend bewolkt. Eerst kan er vooral in het noorden regen vallen. In de middag is de kans op een bui in het zuidoosten.